huis waar ik woonde met jou. In die stilte. Ik loop nog dikwijls langs de kleine ramen van het huisje in die smalle grauwe steeg. Daar woonde ik met jou zo heel lang samen. Loop ik er langs dan voor. met you. Al hadden we geen rijkdom en geen wilde. We waren er gelukkig al die tijd. Totdat mijn liefde jou opeens verveelde. Geluk en liefde. and hurt it.